7 Door Albegens met het NOS-journaal. Voor het eerst in vier jaar is een meerderheid van de Nederlanders somber over de toekomst van het land. Het gaat om 60 blijkt uit het jaarlijkse Prinsjesdag-onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS. Vooral over de economie zijn veel mensen bezorgd. Jongeren zijn relatief optimistischer, terwijl juist zij de economische gevolgen van de crisis het sterkst merken. Verder blijkt dat het vertrouwen in de politiek sterk is gestegen. Een ruime meerderheid vindt dat de overheid de coronacrisis goed aanpakt. De VVD staat nog altijd op de eerste plaats in de peilingwijzer, het gemiddelde van drie peilingen. Vlak voor Prinsjesdag staan de liberalen op 38 tot 42 zetels. Net zoveel als twee maanden geleden. De PVV stijgt naar 16 tot 20 zetels. Het CDA zakt als derde partij in de peilingen wat weg en komt uit op 12 tot 16 zetels. Volgens voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad moet er kritischer worden gekeken naar de beroepsgroepen die recht hebben op voorrang bij coronatesten. In Nieuwsuur zei Bruls dat hij denkt aan beroepsgroepen die maatschappelijk per se moeten doorgaan, zoals vuilnismannen en de politie. Bruls vindt dat minder het geval bij leraren, die nu ook voorrang krijgen. De Britse premier Johnson heeft een overwinning geboekt met het omstreden wetsvoorstel dat ingaat tegen de brexit-afspraken met de EU. Het Lagerhuis heeft in grote meerderheid voor het voorstel gestemd. Later zal er nog vaker over worden gestemd. Johnson wil, tot woede van de EU, af van de afspraak dat Noord-Ierland een speciale status krijgt om de grens met Ierland open te houden. De transfer van Memphis Depay naar Barcelona is volgens de Telegraaf definitief rond. De Nederlandse voetballer zou voor 25 miljoen euro worden overgenomen van Olympique Lyonnais. Later komt daar nog eens 5 miljoen bij. Het weer op veel plaatsen vandaag volop zon.